Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen moet coronaproof gebeuren. Op 17 maart staan we met een rood potlood in het stemhokje. En om te voorkomen dat het te druk wordt... gaan twee dingen dit keer misschien wel anders dan anders... legt verslaggever Wilco Boom uit. De eerste is dat in elke gemeente... één of enkele stembureaus al een paar dagen eerder opengaan... voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zodat er in elke gemeente op meer dagen kan worden gestemd. want nu mag dat altijd maar op één dag. Nou, en de tweede de tweede mogelijkheid is dat er een verruiming komt van de mogelijkheden om per post te stemmen. Zo hoeven mensen die bijvoorbeeld ziek zijn niet naar een stembureau te komen. De boel is nog niet helemaal rond. Het ministerie moet nog een knoop doorhakken. De vier grootste tabaksbedrijven van de wereld sluizen jaarlijks miljarden door Nederland om belasting te ontwijken, ontdekte een groep onderzoeksjournalisten. De tabaksbedrijven hebben hier geen werknemers, maar gebruiken brievenbusfirma's om minder belasting te betalen. In de zorg staan ze weer te springen om mensen die een handje willen helpen. In het AD doen verpleeghuizen een noodoproep. Heb je wat uurtjes over? Kom ons dan helpen. Ze willen vooral graag mensen die vroeger in de zorg hebben gewerkt. Maar ook als je geen zorgdiploma hebt ben je welkom. Dan kun je gewoon na een spoedcursusje aan de slag. Bij wegwerkzaamheden zie je vaak enorm veel borden langs de weg. In Amsterdam maken ze het wel erg bont. Volgens AT5 staan langs één weg tientallen borden. Deze automobilisten snappen er niks meer van. Ik zeg dat tegen mijn vrouw. Ja, dat kunt je toch allemaal niet lezen? Geen wijs meer uit te worden. Heeft u enig idee hoeveel er staan? 300 geloof ik. We gaan er zo, over de 50 heen denk ik. 38. 38. het ziet er veel meer uit. Dat is de eerste keer dat ik het zie dat erger is dan in België. Dus eh. Normaal is België kampioen in borden zetten, maar hier is het wel goed gedaan. Het weer, soms regent het een beetje.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 could've ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you, you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it.